Nederlandse vissers mogen volgend jaar meer haring en school vangen. De vangstquota voor kabeljauw en wijting gaan omlaag. Dat is de uitkomst van een marathonvergadering van de EU-bewindslieden van visserij. Staatssecretaris Bleker is tevreden over het resultaat. De Nederlandse vangstquotum voor haring gaat van 29.000 naar 36.000 ton en dat voor school van 22.000 naar 26.000 ton. De vangst van kabeljauw gaat voor alle vissers uit EU-landen omlaag met 20 procent. De maatregel die is afgesproken voor blauwe wijting betekent voor Nederlandse vissers dat er zo'n 10.000 ton minder mag worden gevangen. Amerikaanse en Europese autoriteiten hebben een internationaal kinderporno-netwerk opgerold. Er zijn ongeveer 15 verdachten opgepakt in landen over de hele wereld. In landen als Frankrijk, Roemenië en Brazilië zijn mensen in staat van beschuldiging gesteld. En in Groot-Brittannië en Noorwegen zijn al mensen veroordeeld. Er lijkt geen verband te zijn met de zedenzaak op kinderdagverblijven in Amsterdam. De PVV wil dat het Westen Iran aanvalt. Dat zou een preventieve oorlog moeten zijn omdat de PVV bang is dat Iran binnenkort kernwapens heeft. Via een aanval moeten we onze eigen vernietiging voorkomen, zegt PVV-Kamerlid Kortenhoeven. Hij vindt dat de rest van de Tweede Kamer veel te luchtig doet over de gevaren van de islam. President Chavez heeft van de Venezolaanse parlement voorlopig toestemming gekregen om een jaar lang te regeren per decreet. Een tweede en beslissende stemronde volgt morgen. Het is vrijwel zeker dat het parlement ook dan instemt. Chavez zegt dat het hard nodig is dat hij de vrije hand krijgt om de gevolgen aan te pakken van de overstromingen die 130.000 mensen dakloos hebben gemaakt. De oppositie in Venezuela vindt dat de president zich als een dictator gedraagt en dat hij de